Vries met het NOS Journaal. In Beirut zijn vier mensen omgekomen bij een luchtaanval op een hotel. Een appartement in het gebouw werd geraakt, schrijft persbureau Reuters. Israël zegt dat het een gerichte luchtaanval heeft uitgevoerd... op belangrijke commandanten van de Iraanse revolutionaire garde. Dat gebeurde in Beirut. Ze zeggen er niet bij dat het specifiek deze aanval op het hotel was. Het was de eerste keer dat er een aanval was in het centrum... sinds afgelopen week het conflict tussen Israël en Hezbollah opnieuw opleidde. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid... is het dodental van de Israëlische aanvallen sinds maandag opgelopen tot zeker 294. Bij de Amerikaanse ambassade in Oslo is een explosie geweest. Niemand raakte gewond. Hulpdiensten rukten massaal uit nadat er rond 1 uur meerdere meldingen kwamen over een knal in de Noorse hoofdstad. Die was bij de ingang van de ambassade. Er is lichte schade aan het gebouw. De politie heeft in de buurt gezocht of er nog meer explosieven lagen, maar dat bleek niet het geval. De weg langs de ambassade is afgezet. Wie het explosief heeft neergelegd en waarom is onduidelijk. Meerdere oud-medewerkers van het wereldberoemde restaurant Noma in Kopenhagen... beschuldigen de oprichter van wangedrag. Hij zou medewerkers hebben geslagen, publiek vernederd hebben en ze hebben bedreigd. René Redzepi zegt dat hij spijt heeft en dat hij therapie heeft gehad... om beter met woede om te leren gaan. Het staat vrijwel vast dat er geen nieuwe Wilhelmina-toren wordt gebouwd in Valkenburg. Die stortte een jaar geleden in en de eigenaar overweegt geen nieuwbouw. Dat meldt 1 Limburg. De gemeente Valkenburg heeft de eigenaar vorig jaar aangeklaagd...